Pak je accordeon en speel een lied alleen voor mij, want met zo'n melodie voelt een ieder zich zo blij. Alle akkoorden klinken vrolijk, iedereen zingt hier in koor. Pak je accordeon Hij is op zijn accordeon de beste van het land. Zo vlug als hij is er niet één. En s'avonds in het café, dan pakt hij zijn accordeon. En iedereen ziet mee, pak je accordeon. En speel een lied alleen voor mij, want met zo'n melodie voelt een blij. Alle akkoorden klinken vrolijk, iedereen zingt hier in koor. Pak je accordeon en speel maar door. In de zomer hebben wij ieder jaar groot feest. Dan is de kermis in het dorp, je bent er vast geweest ook zijn best. Hij speelt voor het terras. En alle gasten zingen dan. Kom op, geef nog eens gas. Pak je accordeon. En speelt een lied alleen voor mij, want met zo'n melodie voelt een ieder zich zo blij. Alle akkoorden klinken vrolijk, iedereen zingt hier in koor. Pak je accordeon en speel maar door.